uur. Morat Roakili met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's Amsterdam, Amsteland, Zeeland, Groningen en Friesland... gaan als eerste twee weken lang crisisnoodopvang verzorgen voor 600 asielzoekers. De afspraak is dat steeds vier gemeenten twee weken lang noodopvang regelen voor 150 mensen. Dit zou in ieder geval voor de komende twee maanden voldoende slaapplekken moeten opleveren. De afgelopen weken moesten mensen meerdere keren op stoelen in de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen. Het omstreden plan van Suriname om een ambassade te openen in de Israëlische stad Jeruzalem staat op losse schroeven. In een onrustige parlementsvergadering is forse kritiek geuit. Vicepresident Prunswijk zei dat er nog geen regeringsbesluit is... terwijl minister van Buitenlandse Zaken Ramdien het plan gisteren als feit presenteerde. Ook door de Surinaamse Islamitische Vereniging is verontwaardigd gereageerd. Die vraagt de regering af te zien van het plan. Het subsidiepotje voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is voor dit jaar al leeg, meldt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal bedroeg het budget voor dit jaar 71 miljoen euro. Daarvan konden zo'n 22.000 kopers profiteren. Iedereen die een elektrische auto koopt tussen de 12 en 45.000 euro komt in aanmerking. Voor tweedehands auto's geldt de regeling ook. In dat subsidiepotje zit nog 3,7 miljoen euro. Schiphol en de vakbonden maken de komende dag meer bekend over de afspraken die zijn gemaakt om iets te doen aan de problemen op de luchthaven. De partijen hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het verhogen van de lonen en het verlagen van de werkdruk. Daardoor is een staking voorlopig van de baan. Desondanks moeten reizigers komende zomer rekening houden met drukte en langere wachtrijen, zeiden ze in de Tweede Kamer. En dan het weer. Vannacht houdt het noorden kans op buien. In de rest van het land wordt het droog. Overdag vooral in het midden en noorden opnieuw veel buien, soms met onweer. Het zuiden blijft droger en daar schijnt de zon geregeld.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Yeah, yeah. Mm -hmm. Oh, yeah, yeah. Everybody hates Mondays. Don't you agree now? It's okay to have one drink. And this one's on me now. We could start a party in an Uber. Life is way too short and that's the truth, yeah. Mix and turn it with Bombay. We go one way. Can we just pretend? give me that feeling Get up on the weekend So let's lose track of time Dance like Friday night Pretend it's already the weekend If you're a freak like me Party, sleep, repeat We're going one, two, three It's a remedy So boss and tell them work is over. Just a little warning, we ain't stopping. Can we just pretend it's already the weekend? Give me that feeling, get a out of weekend. So let's lose track of time, dancing like Friday night. Pretend it's already the weekend. If you're a freak like me, body sleep, repeat, we going one with time and kept another line.